Thank you. is dan dag 4, het tweede deel waar je naar gaat luisteren van de geluidsopnames gemaakt tijdens het Landdorpsjubileum 2022 op Ruigoord. veel luisterplezier zou ik zeggen en we beginnen song that I wrote, um, the, the, previous song was a Bollywood song, which we kind of changed for our purpose. And the next song that originated is called Cast, which means it's a song about longing for people who aren't around a lot of the time. Thank you. luister Radio Ruigel. Luister je ook eens naar Radio Oh. Radio Ruigoort. <laughs> Bandora from Berlino. If you film us, you can tag us. If you like us, then like us and follow us. We are there, we are out there in the digital sphere as well. So maybe we will see us again soon. But we have some few songs for you if you would like to hear them. Ooh, I wanna dance with somebody. naar Radio Ruigoord. Ze gaan, eh, ze gaan een beetje met mij meezingen, dus ik vind het super leuk. Geef haar een applausje! gonna sing it, the language of the sun. 2022. You better learn to shout. And if you're going to Roy Clark Lunch, you better, you better learn to shout. Cause if you don't stand up and holler, you're gonna be left Bell. There's just two things I hope. And if you're going to Andrew Bell, there's just two things I hope. That you don't take money from a woman. And you go check out the main stage and everything else. today. 뭐 Thank you. was het dan. En dit is het laatste deel, het afsluitende ceremoniële gedeelte met alle drummers samen op het veld. Um, Wil, Dorpswil 2022. Ik hoop dat je het hebt kunnen volgen enigszins. En dat je het wel vond aan te horen. Eh, tot de volgende keer. En dankjewel voor het luisteren. luister naar Radio Ruigoord. Hoor. naar Radio ruim voor. Luister naar Radio Ruim voor. luistert naar Radio Ruimvoort. Ja, kunnen jullie niet nog één keer in? Jingle, ja. Radio liefde liefde gewassen in tranen is de sleutel tot de hemel in ons zijn. radio luistert. Luistert. Luister naar Radio Ruigoort. Land, dorpsje, wel. Ruigoord, 2022. Ja, kunnen jullie niet nog één keer... Nee, nee, nee, de jingle, ja. Radio Veel, veel. Radio! Radio.